the sea. The trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Toen was de tekst op. <laughs> ja, zou je zo maar kunnen zeggen. Goedemorgen. Welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Die we begonnen met Billy J. Kramer en de Dakotas. En Trains and Boats and Planes. <laughs> Ja, zo is het lekkere muziek. Ja, zoals gezegd, welkom bij de show. We gaan eh, lekkere muziek voor je draaien tot eh, ja, een uur of twaalf deze ochtend. Eerst even lekker relaxen en daarna wat meer tempo. Dus blijf lekker luisteren, want we gaan het gewoon gezellig maken op deze zondagmorgen. Alweer midden januari. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En in de show heel bijzondere nummers zoals deze van Alex Harvey.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 Ja, mooi. Straks over zeg maar een kwartiertje gaan we praten met Rick Bouwman. Hij is podcastmaker en hij maakt de podcast True Crime Podcasts. Ja, gaat over de misdaad, maar misschien wel de misdaadgeschiedenis. Je hoort het straks, wat hem eh, bezighoudt en waarom hij het maakt.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 Paris Marose. Zo'n bibberend stemmetje. Lekker ouderwets hier <laughs> bij GoFM op deze aardige zondagmorgen. Verder je Breaks Co-op met The Other Side natuurlijk. Ik kijk even op de agenda van GoFM en daar staat eh, weer heel veel op. Waar jij je uh, voordeel je kunt doen. Dus als jij eens wilt weten wat er te doen valt in de regio, ga dan naar onze website go-rtv.nl. Klik daar agenda aan en je ziet dat er een hele hoop te doen is de komende tijd. Ook eh, vandaag, want vandaag is er iets met een Beauty Plaza Zeeland Darts Masters 2023. Wat daar te beleven valt, dat lees je dus op onze website go-rtv.nl. way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Hoe zou het eh, zijn met Sam Brown? van we hebben al jaren niks meer van haar gehoord. Terwijl ze prachtige hits scoorde in de jaren 80, zo lang geleden alweer. Waaronder deze stap. En Harry Nilsson hoorde je ervoor met Without You uit 1972. Hier in de zondagmorgen van Go. Wij zijn lekker aan de koffie en een bokkenpotje weer. Ja, dat komt regelmatig terug hier zo. Die zijn gewoon lekker, weet je. En niet van die kleintjes van die grote mega... Uh, ja, bokkenpootjes. Bokkenpoten, zou je kunnen zeggen. Goed, tijd voor het eerste gesprek. We gaan praten met Rick Bouwman. Althans, ik sprak hem eerder over zijn podcast. De laatste jaren maken podcast een eh, deel uit van het dagelijkse mediaaanbod En we hebben het vandaag over een bijzondere podcast. De True Crime Podcast, De Kunstmafia. Wat is dat voor een podcast en waarom is dat opeens eh, ja, heel hot op dit moment? Ik ga erover praten met de podcaster Rick Bouwman. Hij zit hier in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, wat is het? De True Crime podcast De Kunstmafia. Ja, Kunstmafia. We zijn een eh, maand of twee eh, geleden samen met Robert Tetro, mijn collega, ben ik, ben ik daarmee begonnen. En ja, dat is een, een derde True Crime serie die ik uitgebracht heb. En in de kunstwereld eh, ja, vindt heel veel eh, misdaden plaats. Alleen eh, is het in dat geval geen moord, maar meestal is het roof, zwendel of vervalsing. Ja, true crime. Dus true crime staat er eigenlijk. Dus de podcast gaat over misdrijven. Ja, het gaat over uh, waar gebeurde misdrijven. en die gaan ver terug soms. soms 400, 500 jaar geleden en soms van vorig jaar. Ja. Dus we doen elke twee weken nu een aflevering maken. En die aflevering kan zijn eh, de diefstal van de Mona Lisa in, 1911. Eh, of eh, een Van Gogh museum die bestolen wordt van een paar Rembrandts en, of Van Goghs. En ja, dat soort zaken. Dus, maar we hebben laatst ook een aflevering gedaan over Egypte, waarin ja, de, de farao's zijn die nou wel echt of zijn die nou vals of dat soort zaken. Ja, maar wat, is, wat wil je ermee bereiken met zo'n podcast? Eerst zelf plezier ervan hebben. Dus eh, het, is een, eh, het is op dit moment nog altijd een hobby. Eh, dus je, wil, je wil gewoon een, iets leuks maken voor, voor de mensen die het, die het gaan beluisteren. Ehm, het is natuurlijk de kick ook als, als er steeds meer mensen gaan luisteren. Dat, dat vind je ook leuk natuurlijk. daarvoor zit je bij de radio of bij een podcastserie uh, uh, ben je actief. Ehm, en daarnaast eh, gewoon uh, pure interesse erin. Eh, en het leuke van een true crime podcast maken is dat je, je gaat research doen. Je gaat kijken van nou, waar kan ik het verhaal compleet maken? Hoe kan ik dat vinden? ik ben zelf liefhebber van zeg maar onderzoeksjournalistiek. en, ik vind, en ik vind het daarnaast ook leuk om bijvoorbeeld ook nog mensen te spreken die betrokken zijn geweest, eventueel bij zo'n eh, true crime eh, gebeuren in het verleden. Dus dan ga je ook echt op zoek naar de mensen als ze nog in leven zijn, eh, om met hun in gesprek te gaan. En mijn collega Robert Tetro, die is juist weer een scriptschrijver. Ehm, dus die, die maken echt eh, de hoofdlijnen, het verhaal eh, maakt hij. En, en ik breng in het, eh, het onderzoek wat, wat, wat, we gedaan hebben. Maar nu heeft die podcast een enorme vlucht genomen. Het is, wordt ontzettend veel naar geluisterd. Klopt. Heb je ook een idee hoe dat komt opeens? De podcast in zijn algemeenheid wordt veel beluisterd vanwege de corona-periode die we gehad hebben. Daardoor zijn er ook steeds meer makers gekomen en steeds betere makers ook, podcastmakers. Eh, ja, en als de kwaliteit toeneemt en het aantal neemt toe, ja, dan, dan is vanzelfsprekend bijna dat ook het aantal luisteraars toeneemt. We zitten nu inmiddels in Nederland op, eh, op 50% van de bevolking eh, luistert podcast af en toe. Ja, en, en, en, dat was in het verleden 10, 20%. En nu pak je daar 50.000 per maand van mee. Dus, ja. hoe vaak is Kunstmafia beluisterd, de podcast? Hij is, elke twee weken komen met een nieuwe aflevering. Eh, sowieso. En eh, ja, die, die wordt dus, eh, zeg maar, die 50.000 pakken we per maand. Wat maakt het zo leuk om er naar te luisteren? Ja, het leuke, het is gewoon een, gewoon heel spannend verhaal. als je op televisie naar een goede, goede misdaadfilm kijkt, dan, dan vind je dat ook leuk vaak. en in deze is het gewoon één. Het, het, is een, het is een mooi verhaal. Het is een compleet verhaal. Het verhaal is af. Waar kunnen we de podcast voor jullie vinden? Hij is eh, overal te beluisteren op de bekende ehm, podcast-apps, zeg maar, van, eh, van eh, Apple en van Spotify. alle streamingsdiensten, zeg maar, daar, daar is hij op te vinden op de radio. Waar zoek je dat op? Je kan opzoeken op Kunstmafia. Of anders op, op Spotify kan je, als je mijn naam inklopt, Rick Bouwman. Dan komen alle podcasts die ik gemaakt heb komen tevoorschijn. Goed. Eh, dus dat is heel mooi. En eh, ja, eh, sinds oudejaarsavond waren we ook op Radio 1 te beluisteren. Dat was natuurlijk ook heel leuk en daardoor krijgen we ook volop aandacht nu. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je daarvoor uitgenodigd wordt. zegt ook iets van de kwaliteit van de podcast. Ja, zeker. Goed, ga naar je podcast app en luister daar naar Kunstmafia. Hier in de studio zat Rick Bouwman. Hartelijk dank. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. is getting nowhere. What is it for? You've changed in many ways, forever lost and found. Better face it out. you zou bijna denken dat het eh, muziek is uit de jaren 70 of zo. Van Johan. Walking Away. Maar dat is echt niet het geval. Het is eh, van 2006. Zou je niet denken? wel lekker nummer. Verder hoorde je Whitney Houston hier bij GoFam. En I Have Nothing op deze toch wel aardige zondag. We hebben het hier naar ons zin hier in de studio. Met dat clubje wat hier eh, de boel een beetje draaiende houdt. En misschien jij thuis ook. Misschien zit je al aan het eh, late ontbijt. Of ben je net klaar met het eh, zondagochtendontbijt. Of ben je misschien bezig met de zondagochtendbrunch. Zou ook kunnen. Lijkt me hartstikke gezellig. En wij verzorgen voor jou gratis de muziek.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 Deze van eh, Seals and Crofts. Summer Breeze, maar met die temperaturen van tegenwoordig in januari en zo. Ja, zou je kunnen voorstellen dat we het daarover zouden kunnen hebben. Dus, vandaar dat je hem ook weer hoort hier in de show. Verder hoorde je Percy Sledge met een waanzinnige klassieker. Je hoorde van hen When a Man Loves a Woman. Loopt al aardig tegen 11 eh, uur. Goh, wat schiet de tijd lekker op vandaag. Echt, ja. En zo meteen hebben we alweer het tweede uur van de show. Met nog meer mooie muziek. Dus blijf bij ons, blijf bij GoFam. Tot die tijd, Atomic Kitten, Somebody Like Me en Tol en Tol met Sedalia. Tot straks. Don't let your head Don't keep it just let emotions run free with someone like me. That's the way it should be. Someone Mistakes, but doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. We know the story so far.